Kirsten Klomp met het NOS-journaal. China heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Dat concluderen de Verenigde Naties in een lang verwacht rapport over de heropvoedingskampen. Volgens de rapporteurs worden Oeigoeren willekeurig vastgehouden en structureel mishandeld. En ook zijn er aanwijzingen dat de moslimminderheid gediscrimineerd wordt op medisch gebied. Bijvoorbeeld door gedwongen anticonceptie. Er is drie jaar lang aan het rapport gewerkt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau roept de politiek op om burgers te laten zien dat de overheid naar burgers luistert en betrouwbaar is. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek laag blijft. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat. Volgens de onderzoekers moet de overheid voorkomen dat mensen afhaken of zich gaan verzetten. Ze noemen het een uitdaging voor de politiek om met oplossingen te komen voor thema's als de woningmarkt, de opvang van asielzoekers en de stikstofcrisis. Het nablussen van een grote brand in het natuurgebied De Peel in Limburg zal nog dagen duren. Tot nu toe is er zo'n 40 hectare van het natuurgebied verbrand. Volgens de veiligheidsregio lijkt de brand wel onder controle. De rook- en stankoverlast in het Limburgse natuurgebied blijft tot de brand gedoofd is. Ajax heeft de opvolger voor Anthony toch nog binnen. De Argentijnse Lucas Ocampos wordt voor een seizoen gehuurd van Sevilla. De overstap leek dinsdag al helemaal rond... maar de Raad van Commissarissen vond het transferbedrag toch te hoog. Nu wordt ook campus dus gehuurd... maar er is wel een optie tot kopen in het contract opgenomen.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 Saw you was nervous, I thought it was two Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet had a look in his eye. Brought up his ex and he started to cry. Told me he loved me the very first night. Who no. Who knows what I'm in for with? Boy, never I can not keep counting feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000 I'm probably gonna hurt you I got a lake house in Canada And I'm probably gonna harvest your organs I'm probably gonna hurt you I got a beach house el viaje y que abrazó mi amada. Pruebas el mar, mi corazón escondido, sientes el aire entre la madrugada y el sol. Siempre me pierdo el sonido de soy van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. to exist. I love. I'm a mermaid. Come on, you can get it, get it, girl. you can get it, get it, get it. 24 uur per dag hete zomerhits. I'll always think of you inside of my private thoughts. Can't imagine you touching my private heart. And just the thought of you can't help but touch myself. That's why I want you so bad. this one night, right there. take my temperature right 9 is Zon, Zee, Zandvoort en... persiguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño parada tú dime a dónde que el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy, para dónde voy.